uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Actiegroepen in Groningen zijn woedend op minister Kamp en de NAM. Ze vinden het schandalig dat de maximale opbrengst van de gaswinning op de eerste plaats kwam... en niet de veiligheid van bewoners. Volgens de Groninger Bodembeweging bevestigt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... wat de Groningers al jaren voelen, namelijk dat veiligheid geen enkele rol speelde. Het eilandje Lampedusa kan de vluchtelingenstroom uit Libië niet meer aan... en daarom stuurt de regering van Italië een paar honderd vluchtelingen naar Sicilië. Voor veel bootvluchtelingen is Lampedusa het dichtstbijzijnde stukje Europa. De afgelopen dagen raakte het opvangcentrum op het eiland overvol... en vochten sommige vluchtelingen om een slaapplaats. De man die afgelopen weekend in Kopenhagen twee mensen doodschoot... krijgt een gewone begrafenis. Hij wordt bijgezet op een islamitische begraafplaats. Hij krijgt geen anoniem graf, zoals de daders van de aanslagen in Parijs wel kregen... om te voorkomen dat het een bedevaartsoord wordt. Volgens de autoriteiten heeft iedereen in Denemarken het recht om normaal te worden begraven... ongeacht wat hij of zij heeft gedaan. Aan de Koningsspelen in april doen ruim 1,1 miljoen kinderen mee. Ruim 5400 basisscholen hebben zich voor de sportdag aangemeld, zegt de organisatie. De Koningsspelen zijn op 24 april. Scholen en gemeenten mogen zelf bepalen hoe de sportdag eruit ziet. De openbaar aanklager in Italië heeft het faillissement aangevraagd van voetbalclub Parma. De club uit de Serie A betaalde spelers en medewerkers al maanden geen salaris meer. Ook heeft de club een miljoenen schuld. Over een maand beslist de rechtbank over het lot van de voetbalclub... die in 1995 en 99 nog de UEFA Cup won. Het weer, op veel plaatsen zon. In het zuidoosten is het nevelig. Vanavond en vannacht wordt het helder en 1 of 2 graden vorst. Morgen eerst zon, het wordt dan 8 graden. In de avond is er kans op regen. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De files in de Randstad staan allemaal bij Rotterdam. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag verknopen gouden 2 kilometer. Dat door een kapotte vrachtwagen op de A20 richting Hoek van Holland, die staat bij Moordrecht, zorgt voor 2 kilometer file en een afgesloten rechte rijstrook. Vanuit Den Haag naar Rotterdam op de A13 verknopen Kleinpolderplein 2 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd op de A20 naar Gouda bij Rotterdam Centrum. Er staat vanaf Spaanse polder 3 kilometer. De rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.